uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Tijdens een vlucht van Madrid naar Uruguay zijn tientallen mensen gewond geraakt na hevige turbulentie. Het toestel van de Spaanse luchtvaartmaatschappij Air Europa maakte vanwege de turbulentie een noodlanding in Brazilië. Volgens Braziliaanse media moesten 30 mensen worden behandeld en zijn zeker 10 van hen naar het ziekenhuis gebracht. De gewonden hadden onder meer botbreuken en verwondingen in het gezicht. Eind mei viel er een dode na hevige turbulentie op een vlucht tussen Londen en Singapore. Voetbalclub Vitesse lijkt te zijn gered. Zakenman Guus Franke gaat de voetbalclub overnemen. Hij heeft op de valreep een akkoord bereikt met de Amerikaanse investeerder Coley Perry... bij wie Vitesse een miljoenenschuld heeft. Dat meldt Franke in een persbericht. Vitesse laat weten dat de benodigde documenten tijdig zijn aangeleverd bij de KNVB. Kort nadat het nieuws bekend werd ontstond er feestvreugde op Papendal, het trainingscomplex van Vitesse. Honderden fans hadden zich daar verzameld en staken fakkels af. De Nederlandse F-16's gaan binnenkort naar Oekraïne. De exportvergunning voor de gevechtsvliegtuigen is rond... en dat betekent dat ze snel naar het front gaan... zegt minister Ollongren tegen de Tweede Kamer. Wanneer dat precies is, blijft geheim op verzoek van Oekraïne. Nederland stuurt samen met onder meer Denemarken en de Verenigde Staten de gevechtsvliegtuigen. Ook wordt er 150 miljoen euro aan munitie geleverd voor de F-16's. In Zuid-Korea zijn negen doden gevallen toen een auto op voetgangers inreed. Vier mensen raakten gewond. De groep mensen stond bij een verkeerslicht te wachten in het centrum van de hoofdstad Seoul. Een bestuurder van eind 60 is aangehouden. Hij zou per ongeluk extra gas hebben gegeven.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 you does things to me Never before Has someone been more Unforgettable In every way And forevermore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 gonna, rhythm's gonna get you. little smile.